Het zou om zelfdoding kunnen gaan, maar het onderzoek naar het incident is nog in volle gang. De marechaussee laat weten dat alle passagiers en bemanningsleden van boord zijn gehaald en worden opgevangen. Misschien heb je de afbeelding met de tekst All Eyes on Rafa wel voorbij zien komen op social media. Miljoenen mensen hebben het plaatje met oneindige tentenkampen in een vallei gedeeld. Het is een verwijzing naar het vluchtelingenkamp in Gaza dat zondag door Israël werd gebombardeerd. De aanval is door meerdere landen afgekeurd. Er wordt gezegd dat de rode lijn overschreden is. Deze universitair docent vertelt dat de kritiek op Israël nog niet echt effect heeft. De stappen die op dit moment genomen zijn door de Verenigde Staten en de Europese Unie, dat begint steeds meer eh, serieuze eh, trekken te krijgen. Maar het is niet voldoende om, uh, om Israël er eigenlijk onder te krijgen wat dat betreft. Nu het EK voetbal dichterbij komt, neemt ook de oranje koorts toe op Marktplaats. Er is deze maand meer dan 24.000 keer op de term oranje gezocht. En dat is ruim 50% meer dan voor het WK in Qatar in 2022. De meeste mensen zijn op zoek naar oranje kledingstukken. Na jarenlang lobbyen komt de BMX-droom van Michael uit de Zaanstreek uit. Hij wil graag een BMX-baan voor jongeren en dat is hem nu gelukt. Hij mag een oud trainingsveld in West-Knollendam gebruiken... en vertelt aan NH Nieuws hoe hij de baan voor zich ziet. De stadheuvel eh, gaan we hier zetten en dan gaan we schoon naar beneden. Over de zandheuvels eh, gaan we heuvels over. Dan gaan we de bocht in en dan krijg je weer heuvels. De voorlopige opening is zaterdag. Het idee is dat de baan uiteindelijk nog groter en mooier wordt. Het weer dan nog, nog een paar buien, vooral in het noordoosten.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 waarin je nog in dit uur te goed hebt. Twee nummers van het Spotlight album. De Nashville Spiegelplaat komt nog voorbij. We hebben uiteraard nog de digitale brievenbus die straks voorbij komt. En we blikken terug nog, ook in dit uur, naar de uitreikingen van de ACM Awards. En die staan natuurlijk voor de Academy of Country Music Awards. Ze werden dit jaar op 16 mei uitgereikt. En de volgende artiesten die ging naar huis met twee awards voor Entertainer of the Year en Female Artist of the Year.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 It takes more than marble and time. living on love. Living on love, buying on time without some like an old-fashioned storybook rhyme, living on love. It sounds simple, that's what you'll think, but love can walk through fire without blinking. It doesn't take side, that front porch living on love. He can't see anymore. She can barely sweep the floor. Hand in hand, they walk through that door, just living on love. Living would love can walk what you're thinking. But love can walk. 1994 werd het geschreven en opgenomen door Alan Jackson. Maar dit was in de digitale brievenbus de versie van de Nederlandse Gert Postema, Living on Love gaan naar de Nashville Spiegelplaat. En daarvoor blikken we terug naar 1973 voor het origineel van Charlie Rich. En in 1996 maakte hij, je kan, je kan bijna zeggen, vriendin van de show. Want ze komt bijna, geloof ik, elke week wel voorbij. Dolly Parton er haar eigen versie van. Die gaat twee keer luisteren naar Behind Closed Doors. Dit is de Nashville Spiegelplaat. My ah, baby makes me proud. Lord, don't you make me proud. lover makes a scene by hanging all over me in a crowd. Cause people like to talk, or don't they love to talk? But when they turn out the lights, I know she'll be And when we get behind When they turn out the lights, she's still a baby to me. Cause when we get behind. veel spiegel. get behind to Nashville, Dollywood to Hollywood, Nashville Radio Show. Swing. Ik vind het in ieder geval dat sfeertje wel oproepen. Brady Honeycutt hoorde je en If No News is Good News. En over nieuws gesproken. De volgende artiesten wonnen bij de ACM Awards. Wonnen zij het mooie trofeetje voor Group of the Year. Ze lieten daarbij Flatland Calvary, Lady A, Little Big Town en Zack Brown achter zich. Dit is Old Dominion en Memory Lane. If I could buy a house on Memory Lane I'd put my money down and sign my name on that little corner lot where it don't ever rain. And we'd stay good as new, like a fresh corner paint. You'd be mine in the shine of the front porch light. Yeah, I might as well live there, baby. That's where I spend most of my time. Thinking about those sunsets that for without you day by day. Van haar nieuwe album Mountain Lily hoorde je Donna Elise en The Trees Came Falling Down. Astrid! Ja. Astrid! Ja. Asie! Ja. E-mail. Ja, dankjewel Ronald. Inderdaad, via info.nashvilleradio.nl krijgen we elke week heel veel fijne muziek opgestuurd. En ik heb er weer eentje uitgeplukt uit al die inzendingen. We gaan daarvoor naar Australië voor de nieuwste single van Jack Toxic. Dit is My Radio. time. Wake up, sleepy head. Why'd we move that bojangle clock so far away from the bed? Just one more minute, that's why we moved it. One more hug, but two. do you love waking up next to me as much as I love waking up next to you? I'll feed, I'll make the bed. I'll fix your lunch and you fix mine. Now tell me the truth. Do these old shoes look funny? Honey, it's almost nine. 1972 gingen we naartoe voor Donna Fargo en The Happiest Girl in the Whole USA. Ik heb nog twee nummers van het Spotlight album voor je klaarstaan. Deze keer won het album Higher van Chris Stapleton bij de ACM Awards. In de categorie Beste Album of the Year, deze veelbegeerde award. Je hebt nog twee nummers te goed. Eerst Trust en daarna The Bottom. Dit is het Nashville Spotlight album. The way, jump through Yeah. have Lekker hoor. Chris Stapleton's album Higher stond deze keer als spotlight album centraal hier bij de National Radio Show. In verband met de ACM Awards, want dat album won namelijk in de categorie Album of the Year deze award. De volgende meneer won namelijk ook een award. Jawel, New Male Artist of the Year. Je hoorde hem al eerder een keer in onze show. Zijn naam is Nate Smith. Dit is You Shouldn't Have To. I know you can buy your own drinks. can open your own door You can dance all by yourself Out on that hardwood floor taking you back to your happy place. see. Words don't mean the same to her as they do to me. Junior Sisk met een heel toepasselijke titel. Nothing's Good About Goodbye. Want er is alweer een eind gekomen aan de show. Jawel, ik heb nog twee nummers voor je klaarstaan. Eerst Luke Combs, die bij de ACM Awards deze keer naar huis ging... met Single of the Year Award voor Fast Car. En daarna hoor je Buddy Miller en Does My Ring Burn Your Finger. Ik zeg bedankt voor het luisteren.